En dat moet echt veranderen, vindt ze. Voorkomen is natuurlijk de beste manier en daarom moeten we inzetten op preventie. Met name op scholen, maar ook bijvoorbeeld in sportclubs. De rapporteur wil dat middelbare schoolleraren en mbo-docenten in hun lessen praten over seksuele intimidatie en geweld. De meeste microplastics die rondzwerven in de natuur zijn afkomstig van autobanden. Blijkt uit nieuw onderzoek. Microplastics zijn superkleine stukjes plastic die in de bodem, in het water en zelfs in je lichaam terecht kunnen komen. Autobanden slijten tijdens het rijden en daardoor belanden veel van die stukjes naast de weg. Ook plastic verpakkingen en landbouwfolie laten veel microplastics los. De uitvaart van rapper Takeoff is vrijdag in een basketbalstadion. De artiest van de groep Migos werd vorige week doodgeschoten in Houston. In het stadion in Atlanta passen 20.000 mensen. Of publiek er gewoon naartoe kan gaan is nog niet bekend. En een actrice uit deze serie vindt Netflix betuttelend. The royal family is in genuine crisis. Have royal scandals damaged the country's reputation? The House of Windsor should be binding the nation together, setting an example of idealized family life. Claudia Harrison speelt in het nieuwe seizoen van The Crown de rol van de Britse prinses Anne. Dat nieuwe seizoen krijgt op Netflix een disclaimer mee. Kijkers worden voor elke aflevering gewaarschuwd dat ze naar een verzonnen verhaal zitten te kijken. De actrice zegt dat mensen dat echt niet nodig hebben en dat ze zelf heus wel snappen dat de serie over het Britse Koningshuis geen documentaire is. Het weer, af en toe wolken en af en toe zon, maar wel bijna overal droog bij 14 tot 17 graden. Later trekt het verder dicht en vanavond zijn er pittige buien met kans op onweer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is bijna achter de rug. Wel rijdt het nog langzaam op de N203 vanuit Alkmaar naar Amsterdam tussen de aansluiting met de A9 en de aansluiting met de N246 staat nu 3 kilometer file.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 en dat de huur niet contant betaald mag worden. De VVD-fractie in de Tweede Kamer is begonnen aan het overleg met premier Rutte over de asielwet. De coalitie wil gemeenten dwingen om asielzoekers te huisvesten, maar binnen de VVD is veel verzet. Het bestrijden van seksueel geweld tegen jongeren moet beter, bijvoorbeeld door meer voorlichting op scholen. Zo'n 37% van de meisjes en 13% van de jongens heeft te maken gehad met een vorm van seksueel geweld of met seksuele intimidatie. Het weer, het is droog met af en toe zon. Langs de kust kunnen er wat buien vallen. Het is vrij zacht vandaag. De temperatuur komt uit op 15 graden. Wel staat er een stevige wind. wasting time Always standing line But I'm letting go tonight So if the sky was falling on ourselves And follow no one else Could we leave it all behind So won't you Love me now, love me now, love me true. Domino, domino, domino, la la la la. Domino, domino, domino, la la la la. Domino, domino, domino, I need your love me like you never loved me. I don't know, I don't know. Can we shake other habits? Are you speaking my language?